op de coronapersconferentie. Het huidige pakket van maatregelen, zoals de avondlockdown... wordt verlengd tot 14 januari... Maar Rutte zei dat het best mogelijk kan zijn dat er nog voor die tijd extra maatregelen volgen. Want vanwege de Omicron-variant is er reden tot zorg, zei hij. Het Outbreak Management Team komt eind deze week met een nieuw advies. Een maatregel die het kabinet nu al neemt is dat de basisscholen eerder dichtgaan. Scholen krijgen daar tot en met maandag de tijd voor. Epidemioloog Alma Tosman vindt dat een goed besluit... maar dat scholen maandag nog open mogen zijn begrijpt ze niet... In Nieuwsuur vertelden ze dat de sluiting is bedoeld om te voorkomen dat er met kerst veel besmettingen zijn. Als scholen vrijdag dichtgaan is er een buffer van acht dagen tot kerst. Maar met een sluiting op dinsdag is die periode een stuk korter. Tosman zegt dat die coulance daardoor het hele doel van de vroegere sluiting ondermijnt. De Amerikaanse immunoloog Anthony Fauci pleit voor beveiliging van Marion Koopmans. Virologe Koopmans van het Erasmus Medisch Centrum toonde op Twitter wat voor haatmails en bedreigingen ze krijgt. Fauci is de belangrijkste corona-adviseur van president Biden en wordt zelf vaak bedreigd. Veiligheidsmensen van de Surinaamse vicepresident Brunswijk hebben een journalist mishandeld. De journalist zegt dat zijn telefoon hardhandig werd afgepakt en dat hij in een wurggreep tegen de grond is gewerkt. Het incident gebeurde bij het parlementsgebouw in Paramaribo. De journalist wilde foto's maken van Brunswijk die net in zijn auto was gestapt. En daar was de vicepresident niet van gediend. Zelf zegt Brunswijk over het incident dat hij persvrijheid belangrijk vindt... maar dat journalisten niet te dichtbij moeten komen. De journalist heeft aangifte gedaan. Het weer, de temperatuur daalt nauwelijks vannacht. Het blijft rond de 8 graden. Komende dag bewolkt met af en toe regen. En in het noorden blijft het vooral droog.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 Everybody's on the floor cause the vibe is right. Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess this up, cause we came in to party tonight. party now everybody's out on the floor. Yeah. Just party on, party on. We all party. Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party.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 fijne dagen en een voorzitter.